is Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een aanslag in Noord-Ierland in Oma ontplofte een bom onder zijn auto. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. De man van 25 werkte nog maar kort bij de politie. De laatste vijf jaar zijn er vaker van zulke aanslagen op politiemensen gepleegd. Doorgaans zijn ze het werk van oud-IRA-sympathisanten... die het niet eens zijn met het Brits-Ierse vredesakkoord inspectie voor de jeugdzorg is bezorgd over de toenemende agressie tegen personeel van gesloten instellingen. In sommige instellingen is het personeel niet tegen het agressieve gedrag opgewassen, zei de hoofdinspecteur in RTL Nieuws. Ook het aantal jongeren dat uit een gesloten instelling wegloopt neemt toe. Twee jaar geleden waren het er 490 en vorig jaar bijna 800. Rut Peterom, de nieuwe voorzitter van het CDA, wil weer duidelijk maken waar het CDA voor staat. In de toespraak na haar verkiezing wees ze ook op het belang van onderling respect. CDA'ers moeten elkaars integriteit nooit in twijfel trekken. En dat is de afgelopen tijd wel eens fout gegaan, zei ze. De predikante Peet Alm kreeg van de leden ruim 60% van de stemmen. Versloeg daarmee Sjaak van der Tak. In Abidjan in Ivoorkust is de hele dag opnieuw gevochten door aanhangers en tegenstanders van president Bakbal. Die verloor de presidentsverkiezingen van de oppositieleider Ouattara, maar hij weigert nog steeds op te stappen. De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan Bakbo zijn gelegerd. Waar de president zelf is, is onduidelijk. FC Twente heeft in de eredivisie de koppositie overgenomen van PSV. De landskampioen won thuis met 2-0. Twente staat nu twee punten voor. Feyenoord verloor thuis met 1-0 van AZ. Drie andere uitslagen, Heerenveen Excelsior 2-3, De Graafschap NAC 1-3 en Willem II Roda JC 4-5.